4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat ook de plaatsvervanger van IS-leider Baghdadi door Amerikaanse troepen is uitgeschakeld. Trump noemde geen naam of andere details. Mogelijk is het IS-woord voor de Muhajir. De VS bevestigde eerder vandaag dat die in Syrië is gedood. Hij zou een belangrijke positie hebben gehad binnen de terreurorganisatie. IS-leider Baghdadi kwam afgelopen weekeinde om bij een aanval van Amerikaanse elite troepen op zijn geheime verblijf in Noordwest-Syrië. De Libanese premier Hariri heeft in een televisietoespraak zijn vertrek aangekondigd. Hij verklaarde dat hij politiek is vastgelopen na twaalf dagen van heftige demonstraties tegen de misstanden in zijn land. Hariri riep de partijen op de binnenlandse vrede te bewaren. Een week geleden kondigde Hariri na vier dagen van protesten nog ingrijpende hervormingsmaatregelen aan. Zoals de halvering van de ministersalarissen en een bankenbelasting. Maar de protesten gingen door en demonstranten bleven het vertrek van de regering eisen. Een prijsvechter in India heeft een grote bestelling gedaan bij Airbus. Marktleider Indigo koopt 300 toestellen van het type A320 Neo... met een totale cataloguswaarde van 33 miljard. 33 miljard dollar. Het is een tegenvaller voor Airbus-concurrent Boeing. De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft nog altijd last van de problemen met de 737 MAX. Na twee crashes staan alle 737 MAX-toestellen wereldwijd nog altijd aan de grond. En het Openbaar Ministerie eist zes jaar gevangenisstraf tegen de Pakistan Junaid I. Vanwege het dreigen met een aanslag op PVV-leider Geert Wilders. Hij kwam uit Frankrijk en werd op het station in Den Haag aangehouden. De avond ervoor had hij in een filmpje op Facebook een aanslag aangekondigd... of op Wilders of op de Tweede Kamer. Aanleiding was de wedstrijd die Wilders had uitgeschreven rond cartoons van de profeet Mohammed. Het weer, zonnig en droog. Alleen op de Wadden en aan de kust een enkele bui tussen graad of 11. Morgen hier en daar een mistbank. Daarna droog, zonnig en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 make myself believe it. This night will never go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 now. zfmzandvoort.nl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 泪眼含。 A heart door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 free One more time This got me feeling so free We're gonna celebrate Celebrate and dance so free One more time This got me feeling so free We're gonna celebrate Celebrate and dance so free One more time This got me feeling so free We're gonna celebrate Zandvoort heeft het En jij beleeft het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 my life. Sometimes when I look at you, I see my wife. Then you turn into somebody I don't know. And you push me away, push me away, yeah. Call me in the morning to apologize. the chasing dogs. We'll be dancing in the